Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Vakantiegangers kunnen de komende dag in het buitenland opnieuw te maken krijgen met grote drukte op de wegen. Met name in het zuidoosten van Europa kan het druk worden. Dat komt vooral door terugkerende vakantiegangers uit Duitsland en Zwitserland. Gisteren was het in Frankrijk de tweede zwarte zaterdag op de wegen in Frankrijk met op het toppunt 970 kilometer file. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stonden tot diep in de nacht kilometers file. Door een ongeluk moest de weg worden gesloten om te voorkomen dat er in de tunnel een file zou ontstaan. Ook vandaag worden er files verwacht bij de Gotthardtunnel. Voetbalsupporters hebben in Den Haag en Zwolle geprotesteerd tegen acties van de politie... waardoor voetbalwedstrijden zijn afgelast. Op het plein in Den Haag waren gisteravond ruim 400 ADO-supporters bij elkaar gekomen. Ze trokken door de binnenstad en daarmee wilden ze de politie dwingen om toch in actie te komen. Onder het motto wij geen wedstrijd, hun geen staking. Bij het protest zouden antisemitische leuzen zijn geroepen. De politie overlegt met het OM of de daders kunnen worden aangepakt. In Zwolle was er eerder een protest van supporters van Pek en dat protest verliep rustig. Op Sint Maarten is veel commotie ontstaan nadat een politieagent was overleden die door criminelen was neergeschoten. De agent achtervolgde woensdag twee verdachten die een juwelier zouden hebben overvallen. Hij werd door zijn hoofd geschoten en overleed gisteren. Er zijn twee verdachten opgepakt. Uit solidariteit gingen alle juweliers hun dag dicht. En ook was er een stille tocht met honderden deelnemers, onder wie veel agenten. De regering van Sint Maarten belooft de criminaliteit harder aan te pakken en agenten beter te beschermen. Het weer vrijwel helder met kans op mist en minima tussen 11 en 15 graden. Overdag eerst flink zonnig, later geleidelijk meer bewolking. Het blijft droog en het wordt rond de 24 graden. Er staat weinig wind uit noordoostelijke richtingen.